Michel Koenen met het NOS-journaal. Aldi verkoopt vanaf oktober geen kinderen onder de 14. De supermarkt is daarmee de eerste keten die de verkoop van de blikjes aan banden legt. Aldi volgt met de leeftijdsgrens het advies van het voedingscentrum. Kinderartsen riepen begin dit jaar al op dat een compleet verbod op de verkoop aan kinderen onder de 18. Te veel energiedrank kan leiden tot rusteloosheid, vermoeidheid en hartritmestoornissen. Veel scholen verkopen de drankjes al niet meer. Een Amerikaans meisje van drie dat op haar verjaardagsfeest werd neergestoken... is aan haar verwondingen overleden. Vier andere kinderen tussen de vier en twaalf en drie volwassenen liggen nog altijd in het ziekenhuis. Sommige van hen zijn er slecht aan toe. Ze werden afgelopen weekend in de staat Idaho neergestoken door een Amerikaan van 30. Hij wordt aangeklaagd voor moord. Het incident vond plaats bij een appartementencomplex waar veel vluchtelingen wonen. Onder de gewonden zijn vluchtelingen uit Syrië, Irak en Ethiopië. Nederland krijgt twee nieuwe ambassadekantoren in Midden-Afrika. Ze worden geopend in Tjaad en Burkina Faso vanwege de migratiestroom uit die regio naar Europa. De kantoren worden dependances van de ambassades in Soudaan en Mali. Volgens minister Blok richten de ambassades zich op migratie en veiligheid in de instabiele ring rond Europa. 29 andere ambassades krijgen extra diplomaten. De Australische aartsbisschop Philip Wilson moet één jaar de cel in... voor het verzwijgen van misbruik in de katholieke kerk in de jaren 70. Hij was op de hoogte van het misbruik van vier jongens door een priester... maar deed daar niets mee. Wilson van 67 is de hooggeplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk...